1 uur. we met het RWS Journaal. D66 en de regeringscoalitie zijn het hardgrondig oneens over extra bezuinigingen... bleek in een debat van de landelijke partijleiders bij het tv-programma Pauw vanavond. D66-leider Pechtold wil nog tot zo'n anderhalf miljard euro minder uitgeven... onder meer om de belasting op werk te kunnen verlagen... PvdA-voorman Samson eist de duidelijkheid van Pechtold over waarop er dan moet worden bezuinigd. VVD-leider Rutte denkt dat extra bezuinigen de herstellende economie schaadt. Tijdens het debat kwam PVV-leider Wilders in botsing met Samson over terreurbestrijding. Volgens Wilders is de pvv leider medeverantwoordelijk als er in Nederland een aanslag komt. In een deel van het centrum van Amsterdam was vanavond ruim een uur de stroom uitgevallen. Onder meer het Rembrandtplein en de Stadhouderskade waren getroffen. Ook enkele bioscopen zaten in het donker. RTL Late Night, dat rechtstreeks vanaf het Rembrandtplein wordt uitgezonden, kon niet op tijd beginnen. Het was de derde stroomstoring in Amsterdam in twee weken. Kopchef Bouwman van de Nationale Politie was niet bij een bijeenkomst in de Tweede Kamer afgelopen dag, omdat hij weigerde zijn dienstwapen in te leveren bij de beveiliging. Hij was uitgenodigd voor een hoorzitting van de Kamercommissie Veiligheid en Justitie. Eind januari gaf Bouwman alle politiemensen die in uniform op pad gaan... de opdracht hun dienstwapen te dragen. Sindsdien draagt hij zelf ook altijd zijn dienstwapen. Voetbal Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In de verlenging tegen Chelsea in Londen werd het 2-2. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Bayern München bereikte de kwartfinales ten koste van Shakhtar Donetsk. Na de 0-0 in Oekraïne walste de Duitse landskampioen thuis met 7-0 over Shakhtar heen. Het weer vannacht blijft het vrij helder en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. In het oosten en noordoosten is er kans op mist. Overdag voorop zon en 10 tot 13 graden. Vrijdag meer bewolking en een paar graden frisser.